Jobboot met het NOS Journaal. Veel mensen met het blackburn aanbieders last hebben via de, van de storing. Het probleem ontstond rond 1 uur vanmiddag. De storing zou nog tot zeker 5 uur duren. In Egypte zijn koptische christenen opnieuw slaags geraakt met politieagenten en militairen. Gisteren was er ook al veel geweld in Cairo, waarbij meer dan twintig doden vielen. Het geweld van vandaag speelde zich af bij een koptische kerk waar de doden van gisteren werden herdacht. De onlusten begonnen gisteren toen demonstrerende kopten werden bekogeld door omstanders, vermoedelijk moslims. De betoging in Cairo liep uit de hand toen een panzervoertuig op betogers inreed. In Kassel in Duitsland is een man zwaar gewond geraakt nadat hij in een papiercontainer was beland. Van hadden de container opgehezen en in een afvalvermaler gestort. Kort nadat ze die hadden aangezet, hoorde iemand schreeuwen. De vuilnismannen zetten de machine stil en vonden de man tussen het papier. Hij was door de shredder zwaar gewond aan zijn armen en benen. Later vertelde hij de politie dat hij van een feestje kwam en veel had gedronken. De man is buiten levensgevaar. Het voltallige bestuur van de scholenstichting Prominent in Ede stapt op. Aanleiding is de ophef over een plan van de stichting om allochtone kinderen te weren van de openbare basisschool, de Zuiderpoort. Daardoor zou de school een betere afspiegeling van de omliggende wijk moeten worden. Het plan werd onder meer in de Edese gemeenteraad discriminerend genoemd. Door die kwalificatie voelde het schoolbestuur zich beschadigd. De media zouden een vertekend en ongenuanceerd beeld hebben gegeven, terwijl het plan volgens de stichting juist bedoeld was om de integratie te bevorderen. Het weer in het noorden nog af en toe regen. Temperatuur 18 graden in het noorden en ongeveer 20 in het zuiden. Morgen bewolkt en regenachtig. Wel iets kouder dan vandaag. Dit, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. E op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 3 kilometer.